Jong met het NOS-journaal. Het Nederlandse Rode Kruis waarschuwt voor een humanitaire ramp in Libanon. Door de oorlog zijn honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen. Volgens Rode Kruis-directeur Goosen zijn er in Libanon onvoldoende opvanglocaties. Warchild maakt zich ook zorgen over de situatie van kinderen in Libanon. Er is gebrek aan alles, luiers voor moeders met baby's. Eh, maar ook die stress van constant bombardementen... dat gaat in hoofdjes en lijfjes van kinderen zitten. Die liggen wakker van nachtmerries. Die kunnen niet meer eten van de spanning, gaan hyperventileren van de stress. Dat doet heel veel met kinderen, lichamelijk maar ook geestelijk. Warchild probeert in Libanon kinderen te helpen naar basisbehoeftes te bieden en psychologische ondersteuning. Het kabinet zet de plannen om de AOW-leeftijd te verhogen voorlopig niet door. Volgens premier Jette is duidelijk dat er geen meerderheid is voor het plan. Maandag liepen de vakbonden kwaad weg bij een kennismakingsgesprek met Jetten en kondigden acties aan. Het kabinet gaat nu eerst kijken welke bezwaren er allemaal zijn. De gasunie dringt aan op extra gasopslag. Zo'n strategische reserve is nodig als er lange tijd weinig of geen gas naar Nederland komt, bijvoorbeeld door oorlog. Om energie te kunnen blijven leveren wil het bedrijf ook gas gebruiken dat onder normale omstandigheden niet wordt opgepoeld. Het zogeheten kussengas wordt gebruikt om de gasopslag onder druk te houden. Voor heropening van het Groningenveld, waar JA21 voor pleit, voelt de gasunie niets. En de tong langs de A6 tussen Almere en Lelystad eh, komt definitief niet meer terug. Het kunstwerk van staal en koperdraad was 9 meter hoog en werd in 1993 geplaatst. Het werd een aantal keer gestript door koperdieven. En twee jaar geleden haalde de provincie Flevoland het weg provincie wil het overdragen aan de familie van de inmiddels overleden kunstenaar.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 We dromen dan dat ze van ons zijn. Dus laten maar be. others will happen world we're living in. Let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big that should be small.